Zes uur. Het Rick Holtkamp met het NOS-journaal moet in de Verenigde Staten mogelijk een boete van meer dan 1,2 miljard dollar betalen, meldt de New York Times. De autofabrikant zou jarenlang technische problemen met de contactsleutels van een aantal modellen hebben verzwegen. Door die problemen zouden tussen 2001 en vorig jaar verscheidene automobilisten zijn omgekomen. De Amerikaanse waakhond voor de auto-industrie zegt dat 303 mensen het slachtoffer zijn geworden van de technische mankementen. Justitie in de VS houdt het op zeker 104 doden en de autobouwer zelf zegt dat niet meer dan 12 mensen zijn verongelukt. Het contactslot kan tijdens het rijden in de uitstand schieten, waardoor de auto onbestuurbaar wordt. Amerikaanse media maakten vorig jaar bekend dat General Motors al zeker 10 jaar van de problemen op de hoogte was, maar niet ingreep. De Amerikaanse justitie overlegt met de top van het autobedrijf over de boete. Verwacht wordt dat die hoger is dan het recordbedrag van 1,2 miljard dollar dat Toyota in een soortgelijke zaak moest betalen. Stembureaus in Ierland melden een hoge opkomst bij het referendum over het homohuwelijk dat de afgelopen dag werd gehouden. De eerste Nationale Omroep zegt dat er meer mensen zijn gaan stemmen dan bij de vorige referenda. Volgens de omroep kwam in de grote steden meer dan 60% van de registreerde kiezers opdagen. Ook andere Ierse media melden een uitzonderlijk hoge opkomst. Dat wordt als gunstig gezien voor het jaarkamp. De uitslag wordt komende dag in de middag verwacht. Partijen in de Tweede Kamer reageren verdeeld op het kabinetsbesluit om ABN AMRO in etappes naar de beurs te brengen. ChristenUnie en GroenLinks vinden de beursgang te vroeg en willen een onderzoek naar alternatieven. SP-leider Roemer noemt de verkoop van de bank een historische vergissing. D66 spreekt van een prima besluit, omdat de overheid niet moet bankieren. Het weer. Vannacht nog wat regen. Overdag trekt het gebied met wolken en lichte regen langzaam naar het zuiden.